Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft zijn Franse collega Macron gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning. Biden noemt Frankrijk de oudste bondgenoot van de VS. Hij zegt uit te kijken naar een nauwe samenwerking, onder meer bij het steunen van Oekraïne en het tegengaan van klimaatverandering. Eerder kreeg Macron al felicitaties van veel Europese leiders. In het centrum van Parijs heeft de politie twee inzittenden van een auto doodgeschoten... die inreed op agenten. Een derde persoon raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens een Franse krant reed de auto tegen het verkeer in. De bestuurder negeerde stoptekens en reed vervolgens in op de agenten. Het is niet duidelijk of het incident in Parijs verband houdt met de presidentsverkiezingen. In de Russische stad Bryansk woedt een grote brand in een oliedepot, meldt een Russisch persbureau... Op beelden op sociale media zijn hoge vlammen te zien. De stad ligt op zo'n 160 kilometer van de grens met Oekraïne. Het is niet duidelijk of er een verband is met de oorlog. Begin deze maand zei Rusland dat Oekraïne een oliedepot in een andere stad had aangevallen met raketten, maar dat werd door Kiev ontkend. Bij etnisch geweld in de Soedanese regio Darfur zijn zeker 168 mensen gedood, meldt een onafhankelijke hulporganisatie. Er zouden bijna 100 gewonden zijn. Volgens de hulporganisatie werd een niet-Arabische minderheid aangevallen door gewapende Arabieren. Zo'n 20.000 mensen zijn vanwege het geweld op de vlucht geslagen. Het is een van de dodelijkste confrontaties in jaren in Darfur. In de Soedanese regio woedde tot 2011 een bloedige burgeroorlog met meer dan 300.000 doden. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten kan een bui vallen. Overdag in het zuiden kans op een bui.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 papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten? presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie heeft zij? blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.